Shaban B. is in Nederland veroordeeld tot 7,5 jaar cel... voor vrouwenhandel en het leiden van een criminele organisatie. Afgelopen september vluchtte hij toen hij van het Arnhemse gerechtshof... verlof had gekregen om zijn pasgeboren kind te bezoeken. Vanochtend werd hij in Antalya opgepakt door de Turkse politie. Hij is verdachte in een Turks onderzoek naar afpersing. De Turkse justitie verdenkt Shaban B. ook van het witwassen van crimineel geld... uit de mensenhandelzaken waarvoor hij in Nederland vastzat. Het begrotingstekort over vorig jaar valt hoger uit dan verwacht. Met Prinsjesdag werd nog rekening gehouden met een tekort van 4,8 procent. In november liep dat getal op en nu blijkt dat het gat uitkomt op 5,3 procent. Demissionair minister van Financiën Bos heeft de nieuwe cijfers naar de Kamer gestuurd. De tegenvallers zijn onder meer ontstaan doordat er minder belasting- en premieinkomsten waren... en de uitgaven voor de zorg vielen hoger uit. Ook is de staatssteun aan ABN AMRO van invloed geweest op het opgelopen begrotingstekort. Ondanks hevige protesten van Argentinië is Groot-Brittannië begonnen met het boren naar olie bij de Falkland-eilanden. Het olieplatform ligt zo'n 100 kilometer ten noorden van de eilanden. Argentinië is fel gekant tegen de boringen, omdat het de eilanden beschouwt als eigen grondgebied.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 plead with you. Beat, I cheat, I mistreat you. Simplify you, classify you. Deny, defy, mystify you. All I really wanna do is, baby, be friends with you. Baby, be friends with you. Now I ain't looking to fight with you. Frighten you or uptighten you. Drag you down or drain you down. Chain you down or bring you down. All I really wanna do is baby be friends with you. Baby be friends with you. I ain't looking to block you up. I go, I go, lock you up. Analyze you, categorize you, finalize or advertise you. All I really wanna do, baby, be friends with you. Baby, be friends with you. to straight face you. Race or chase or track or trace you. Or disgrace you or displace you. Or define you or confine you. All I really wanna do, yeah, baby be friends with you. Baby be friends with you. to meet your kin, make you spin or do you in, or select you, or dissect you, or inspect you, or reject you. All I really wanna do is, baby, be friends with you. Baby, be friends with you. Ik zeg een hele goede avond en hartelijk welkom bij Golden CFM. Hey, goedenavond Daan. Ja, goedenavond. Eh, goedenavond. Uh, Zilveren Robbie. Op de maandagavond even 8 uur Golden eh, CFM eh, bij je. Tot aan 9 uur vanavond. 9 uur vanavond. Het wordt weer een heel gezellig programma. En we hebben weer hele goede muziek gekregen van Joop van die vandaag helaas verhinderd is. Mhm. Eerste plaatje van vanavond was Cher. De Amerikaanse zangeres begon allemaal in het rock en roll duo Sonny en Cher ken je ook waarschijnlijk nog wel. Ja, En Sonny was haar eh, husband, ja. haar mannetje. Mhm. In 1975 uh, scheiden ze van Sonny en ging ze lekker eh, solo door. Maar ook deze plaat heeft ze solo eh, gezongen. Meteen een hitnotering voor Cher in 64. Nou, ik vind het wel een kapsel voor jou, uh, rock and roll, denk ik. Ja, dat dacht ik wel, ja, hè? Ja, vind ik wel. Ja, nee, dat gaat helemaal goed komen. In die, in die oude tijd voor jou de gouden oude muziek eh, bij eh, CFM van voor 1974. En we hebben er weer eentje voor je klaarstaan, Daan. Welke is het, Robby? De Hollies en On the Carousel. Riding along on a carousel Trying to catch up to you Riding along on a carousel I catch up to you. Houses chasing, cause they're racing. Sony Ja, en van uh, Cher, en eh, Amerikaanse zangeres, gingen we naar de jaren 60 met een Britse band. Je hoorde The Hollies en On a Carousel. CFM Golden CFM heeft eh, veel vaste luisteraars gedaan. Echt waar? Jawel, dat is toch, Dat is alleen maar leuk. En het is wel eens leuk om voor die vaste luisteraars een plaat te draaien. Ja, dat vind ik ook. Speciaal voor Gerard en Mo de volgende. Killer Queen. She keeps a Moet in a pretty cabinet.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 toch grappig, hè? Acht dagen in een week, eh, Daan. Ja, ja, lekker. Jorden, de single van de Beatles konden we lekker meezingen zo op de maandagavond bij Golden CFM. Volgende plaatje wat we voor eh, je uitgekozen hebben is er eentje van Paul Simon. Weer zo'n lekkere gouden ouwe. En die heet uh, Nou, wat is Kodachroom nou? Kodachroom is een door Kodak in 1935 geïntroduceerde omkeerfilm. Het is een van de oudste, zo niet de oudste in massa geproduceerde kleurenfilms. Kodachroom wordt algemeen beschouwd als een van de beste consumentenfilms... en ten opzichte van andere emulsies onderscheidt het zich door de enorme scherpte, de fijne korrel... de natuurlijke neutrale kleurweergave en de extreem lange houdbaarheid van de kleuren. De film was ten tijde van zijn introductie in vele opzichten revolutionair te noemen. Hier is Paul Simon en MUZIEK wonder daar is mijn eh, maatje goed in. De playlist gewoon omver gooien, zo op de maandagavond. Dat is het leukste eraan. Maar wel lekker gewoon, joh. De Stevie Wonder en joh, The Sunshine of My Life. Plaatje uit 1973. En voor deze blinde meneer eh, Stevie Wonder begon het allemaal in 62. Heeft hij heel veel hits gescoord, Daan. Echt waar? Ja, je kent er vast wel een paar. Ja, ik wel. Ja? For Once in My Life of You Are the Sunshine of My Life. Mhm. Plaatje wat we net draaiden. I just called to say I love you. En ga zo maar door. Tuurlijk. Ja, toch? Ja, vind ik wel. Call de CFM op de maandagavond bij CFM Stanford. Tijd voor de volgende plaats. Silly Black en You're My World. You're my world, you're every breath I take. You're my world, your every move I make. Other eyes see the stars up in the skies. But for me, they shine within your eyes as the trees reach for the sun above. So my arms reach out to you for love. With your hand resting in mine, I feel a part. zo'n lekkere plaat om eh, met eh, haar los te hebben. Zo, lekker hoor Daan. jammer, dat je dat niet hebt hier dan. Nee, weet je wat het nou is? We nou. hebben de Beatles al gedraaid. En of je houdt van de Beatles... Of je houdt van de Stones. Ja, dat is nou, ik vind ze toevallig allebei leuk. Ja, ik ook. Nou. Maar in ieder geval, ja, we hebben de Beatles al gedraaid. Dus de Stones konden zeker niet ontbreken. Nee. De Stones is een Engelse rock en roll band die actief is sinds 1962 alweer. Ze spelen naast rock en roll ook eh, rock en diverse andere stijlen. Ja, je zou het niet verwachten. Maar ook blues, country, hard rock, reggae en punk. En een van de grootste hits hoor je juist uit 65, Satisfaction. Heerlijk. Kolder CFM, bij je tot aan 9 uur vanavond bij CFM. Met nu de volgende van Three Dark Nights. een beetje een plaatje in het kader van eh, We Are The World, We Are The Children. Ja. The Three Dog Nights. Ja. ja, een beetje waar ik zelf nog niet van gehoord heb. Maar... Nee, maar het klinkt wel goed. Wel lekkere muziek. Joy to the World op de maandagavond eh, bij CFM. En de Eagles hebben we vandaag ook eh, voor je, Daan. Nou, de Eagles is een Amerikaanse rockband. Begonnen in de jaren 70 als achtergrondbegeleidingsbandje bij Lina Ronstadt... En Lina Ronstedt heeft in de jaren 80 ook nog een hitje gescoord. Zit ik te denken, welke plaat was dat nou? In ieder geval een zangeres eh, die eh, heel veel eh, hits heeft uitgebracht. En de Eagles zijn daarbij begonnen. De Amerikaanse rockband heeft uiteraard heel veel goede hits zelf gemaakt. Waaronder de volgende, Witchy Woman. was hem bij Colden CFM, de single van de Eagles en Witchy Woman. Misschien een beetje overdreven gezegd, Daan, om te zeggen van... Eh, moet je schuif wel opengooien, lief schat. Anders horen we je niet. Heb je een rijke vrouw dan? <laughs> <laughs> Heb je een rijke vrouw? Eh, eh, nou, een, rijke vrouw was het maar waar. Was het maar, waar. Nou, okay. Had ik überhaupt maar een vrouw voordat ik het zo meteen weer te horen krijg. Oh, je, dus, eh, oh, hebt een vriendin dus. <laughs> dus Witchy Woman van de Eagles. Ik zei een, ook een behoorlijke hit voor, voor de Eagles. Tip 6 toch? Zat ik het inderdaad nog even na te kijken. Niet verder gekomen dan de tip 6 in 1972. Dus Rob, gedraag je. Maar ik vond hem wel lekker. Ja, ik denk dat er ook een paar mensen nog het nog leuker vonden. Jawel, zeker weten. Ik denk het ook wel. In ieder geval, het volgende plaatje kent wel iedereen die luistert naar eh, Golden CFM op deze maandagavond bij eh, CFM Zandvoort. Dat is eh, de single van Billy Joel. Hier is Uptown Girl. Komt-ie aan! Susie Q. gaat nou niet zweter op hè? Als nee, ik, als, helemaal als, als, ik zeg 20 seconden. Ik wou zeggen, absoluut niet. Maar <laughs> Joop Fres is eh, vandaag uh, verhinderd. Vandaar dat wij het eh, met z'n tweeën waarnemen. Het is wel gezellig hier in de studio. CFM op de maandagavond. Altijd gezellig tussen 8 en 9 uur. Het wordt steeds drukker in de studio hier, dat wil je niet weten. Ja, we hadden twee platen non-stop op deze maandagavond, Daan. Ja, heerlijk. Als eerste Billy Joel. Ik dacht al van, ik word oud, want deze plaat heb ik op single. En als we van voor 75 platen draaien bij Colden CFM... Mhm. Dan ben ik echt wel oud. Maar gelukkig, we maken een keer uitzondering met de plaat uit 1983. Billy Joel en Uptown Girl hoor je. Ik, denk, hou mijn mond maar even. Daarachteraan uh, eh, Clearance eh, Clearwater <laughs> Revival. en Susie Q. Ja, echt wel? Ja, wat, Gaan we, wat gaan we nou draaien, Rob? We hebben er nog een paar te gaan zo eh, vlak voor 9 uur. En een van die paar, dat is er eentje van Cat Stevens. Hier is Another Saturday Night. Nog een paar nachten wachten. have a night is dark, if your night is dark. wonders more will I hide. When the wind is high, when the wind is high, in letters of gold on a snow white kite. Nou Daan, het is wel het echte jaren 60 geluid, hè? Zo vlak voor het einde van dit uh, programma. Echt wel? Ja, je de Simon Dupree en de Big Sound mhm. en Kites. Daarvoor trouwens de eh, Hurts, dat was een eh, Britse popband. En eh, bestaande onder meer uit de leadzanger Peter Frampton. En toen Peter Frampton in 1968 de band verliet, viel ook de band meteen uit elkaar. Eindresultaat, ze scoorden drie hits. De groep dus, de Hurts. Einde van Colde CFM op deze maandagavond bij CFM. Jammer hè? Volgende week zijn we er uiteraard weer.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 try to tell me